7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zuid-Korea zegt dat er meerdere kogels vanuit Noord-Korea zijn gelost op hun bewakingspost bij de grens. Als reactie op de beschietingen heeft Zuid-Korea teruggeschoten. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is niet duidelijk waarom er is geschoten. Het incident gebeurde een dag nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst sinds drie weken weer in het openbaar was verschenen. In Amsterdam-Oost is vannacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde rond half vier op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan. Even verderop werd een uitgebrande auto met een Duits kenteken gevonden. De politie onderzoekt of de wagen iets met het incident te maken heeft. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. En ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Iedereen die met de hogesnelheidstreinen van Thalys en Eurostar reist... moet vanaf morgen een mondmasker dragen. Dat hebben beide bedrijven besloten vanwege maatregelen... die verschillende landen nemen tegen het coronavirus. Mensen die geen masker dragen kunnen worden geweigerd in de treinen van Eurostar. En ook kunnen ze een boete krijgen. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 1435 mensen overleden aan het coronavirus. Daarmee blijft voor de tweede dag op rij het aantal dagelijkse sterfgevallen in de VS onder de 2000. In het land zijn nu meer dan 66.000 mensen overleden aan het coronavirus en meer dan 1,1 miljoen besmettingen vastgesteld. De Britse premier Johnson geeft toe dat hij zijn coronabesmetting in eerste instantie had onderschat. In een interview met tabloid The Sun zegt Johnson dat hij moeilijk kon geloven dat zijn gezondheid in een paar dagen was verslechterd en dat het hem frustreerde dat hij niet beter werd. Johnson lag vier dagen op de IC. Afgelopen maandag ging hij weer aan het werk. Het weer. Overdag zijn er wolkenvelden en lokaal kan er een bui vallen. Smiddags spreekt de zon door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde.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 vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers... en staan we op 5 mei stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen.